aan het werk hè, in die bedrijven. Eh, daken storten in. En ja, dit is eh, anders dan bijvoorbeeld die orkanen die je bij de Amerikaanse kusten in het najaar vaak ziet. Waarbij ze toch dagen van tevoren al weten dat zo'n ding eraan komt. Dan kun je bijvoorbeeld ook bevolkingscentra evacueren. Dat is hier niet gebeurd. Onder de slachtoffers zijn ook veel mensen die s'nachts aan het werk waren. Bij een magazijn van webwinkel Amazon stortte het dak en een deel van de muren in. Daarbij kwamen tenminste zes mensen om. Experts maken zich grote zorgen over een nieuw lek bij Apache. Dat is software die door veel bedrijven wordt gebruikt. De software registreert bijvoorbeeld welke gebruikersnamen er op een website inloggen. Apache heeft inmiddels een update uitgebracht die het lek moet dichten. Het kabinet overlegt vandaag op het Katshuis over een verlenging van de avondlockdown. Die duurt tot aanstaande zaterdag. Het Outbreak Management Team ziet versoepelingen met de huidige coronacijfers niet zitten. Zij vinden dat je ook met kerst niet meer dan vier bezoekers thuis moet ontvangen. Het kabinet denkt daar nog over na. Dinsdag is er weer een coronapersconferentie. En de Nederlandse handbalvrouwen hebben gisteravond hun grootste overwinning ooit geboekt. In het duel tegen Kazachstan scoorden ze de een na de ander en wonnen ze uiteindelijk met 61-15. Bo van Wetering was de productiefste vrouw bij Oranje met maar liefst 18 treffers. We hadden een doel opgesteld dat we maximaal 15 doelpunten tegen wilden krijgen. En ja, wij wilden het liefst 60 doelpunten scoren en dat is gelukt. Dus eigenlijk mogen we super blij zijn en we hebben de focus eigenlijk de hele tijd eh, goed eh, gehouden. Het is overigens nog net geen internationaal record. Dat blijft staan op naam van Hongarije. Zij wonnen in 2005 van Australië met 57-8. Het weer, het is een grijze dag met regen. Het waait ook redelijk hard. Het wordt zo'n 11 graden. En ook de komende dagen blijft het grijs, maar wordt het niet erg koud. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loading lots of toys and goodies in his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if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 on without 12 december, 10 uur, jazz bij ZFM. Mijn naam is Marco en eh, fijn dat u luistert. Een prachtig nummer, de eh, Christmas Song... met de klanken van natuurlijk, zoals u gewend bent... bij mij elk openingsnummer van ZFM Jazz van Toets Tielemans. Eh, nou, als ik zo naar buiten kijk... dan kom je eigenlijk weinig in de kerststemming. Het is regenachtig, druilerig en vreselijk weer in Zandvoort. En daarom hoop ik dat ik een beetje vrolijkheid... met mooie jazzmuziek breng deze ochtend in de woonkamers. thank you Met de klank van Please Send Me Someone To Love. Het is, eh, ja, het is weer zondagochtend, dus uh, tijd voor jazz. En ik wil ten eerste eh, natuurlijk al mijn, mijn luisteraars nog even hartelijk welkom heten. En dat zijn zowel de, de luisteraars uh, Haus Deutschland, Herzlich Willkommen. En natuurlijk ook onze luisteraars uit, uit, van Overzee. Welkom, een warm welkom. En tevens heb ik hier nog iemand naast mij zitten. Ik ben vandaag niet alleen en dat is mijn vriend Bart ten Napel. Goedemorgen Bart. Goedemorgen Marco. En eh, goedemorgen luisteraars. Hey Bart, vertel eens, wat heb jij met jazz? Nou, eh, om heel eerlijk te zijn Marco, niet zo heel veel. Eh, mijn schoonvader had vroeger één keer in de maand jazzclub De Stapel in Zandpoort en Muiden. En daar gingen we dan altijd wel met elkaar heen. en, maar ik heb met muziek sowieso eigenlijk meer met melodieën en teksten. Niet zozeer met een genre. Maar eh, voor vandaag heb ik wel wat eh, pareltjes samen met jou uitgezocht. En eh, zo op een lazy Sunday morning, zeker met dit weer... kan het bijdragen aan een heerlijke, rustige, luie zondagmorgen. Zeker. En kan je ook vertellen welk nummer je uitgekozen hebt? Ja, speciaal als eerste nummer heb ik vandaag uitgezocht een nummer van Karen Sousa. Opgenomen in 2011. En het nummer heet Creep. We gaan nu luisteren naar de Karen Sousa met Creep. in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. so very special, but I'm perfect body. I want a perfect soul. als je toch niet van jazz zou houden, dan nu wel. Karen is geboren in eh, La Pampa, Argentina. Op 10 eh, januari 1984. En is onder andere bekend van haar uh, cd's, Essentials en Hotel Sousa. We gaan verder met het volgende nummer. En het volgende nummer is van V. Klaassen samen met de WDA Big Band. En ze maakt een nummer uit het Dutch Songbook. Thank you. met het wdr eh, concertorkest eh, Uh, Fantastisch. Eigenlijk zou eh, vanmiddag V. Klaassen optreden in, het, in, de, in de Krocht. Ons eigen theater in Zandvoort samen met uh, Cor Bakker. Maar jammer genoeg, door alle ellende van de pandemie kan het niet doorgaan. Dus dit kerstconcert is verplaatst naar maart. Ik neem dan aan dat het geen kerstconcert meer is. Wat denk jij Bart? Nee, ik, <laughs> ik denk inderdaad dat ze dan weer uit een ander vaatje gaat tappen. Maar V is eh, een van de meest veelzijdige jazzzangeressen van Nederland. Dus ik neem aan dat ze nog eh, genoeg andere nummers eh, ten gehoor zal brengen. Ja, daar gaan we wel vanuit. En de, de, persoon die dit altijd organiseert, dat is Hans Rijmers. En Hans Rijmers is van Jazz in Zandvoort. En hebben we zometeen in het tweede uur een persoonlijk interview via de telefoon mee. Dus dat wordt allemaal hartstikke leuk. Een kleine cliffhanger voor het, tweede uur. Ehm, het volgende nummer is van... Een, een, vriendin van de show. Deze hebben we ook wel eens persoonlijk geïnterviewd. Ook een prachtige Nederlandse zangeres. En het is... Ehm, ik heb iets van haar kerstnummer uitgekozen. En dat is dan ook wel het laatste eh, nummer in dit programma... wat eigenlijk een beetje niet tegen de jazz aanhangt. Maar luistert u zelf. Nou, from now on。 Eh, Just Friends van Just Friends. Van uh, Toets Tielemans. Veel mensen zullen niet weten, maar Toets eh, is geboren in Brussel, Marco. Op 29 april in 1922. Ja, dat klopt. Hij is overleden in augustus 2016. Een virtuoos, een grootheid in de muziek. Niet alleen als mondharmonica-speler bekend maar ook als een uh, virtuoos fluiter. Ja, en hij speelt ook fantastische gitaar. Uh hij speelt ook nog gitaar. Ja, Net als in de studio, Just Friends. Ja. Ehm, en op het eh, album speelde ook mee um, Ak, van Rooyen. Ak van Rooyen. En Ak van Rooyen die is eh, in november dit jaar overleden. En Ak van Rooyen was toch wel een hele bijzondere Nederlandse jazz-trompetist. En hij speelde het prachtige instrument de flugel. Uh, Jack van Rooyen studeerde aan het conservatorium in Den Haag. En begon in 1949 zijn beroepscarrière bij het Gelderse Orkest en hij werkte voor verschillende jazz jazzensembles zoals de Ramblers... en met zijn broer Jerry van Rooyen en het orkest Alme Barelli in Parijs. Het was een eh, bijzondere eh, eh, muzikant met prachtige klanken. Dat hebben we net ook gehoord op het, wat we net gespeeld hebben. Het volgende wat we klaar hebben staan... dat is een, van Bill Evans. En Bill Evans is een, een Amerikaanse pianist. Hij is geboren in New Jersey. Hij is in... 1980 eh, eh, ook overleden. En zometeen gaan we weer eh, muziek spelen van mensen die nog leven. Hoor. Maar het is toch wel hele bijzondere muziek wat deze mensen allemaal gemaakt hebben. Het is bijzonder mooi. Daarom het volgende nummer van Bill Evans Trio. En het heet Beautiful Love. is nog vreselijk koud eh, buiten, maar binnen begint het toch wel lekker warm te worden met deze prachtige muziek die we gespeeld hebben van, eh, van Bill Evans met de Bill Evans Trio. En het, heet, eh, nummer heet Beautiful Love. Het volgende nummer wat we hebben klaarstaan is van de cd My Take van Tom Cohen. En Tom Cohen is een, een drummer uit Philadelphia. Hij is... Hij, is, hij, heeft niet zo heel erg veel eigen werk. Maar dat komt vooral omdat hij een, natuurlijk een fantastische drummer is. En zich uit heeft geleend als, als freelancer. Ehm, ik zou zeggen, luister die zelf. Het zijn prachtige jazzklanken met een, eh, in, in het tweede gedeelte van het nummer... een prachtige drumsolo van Job Cohen. En het nummer heet Without a Song. Thank you. zijn de mooie klanken van My Take. Van de LP My Take van Tom En eh, met eh, Without a Song. We zijn alweer aan het einde gekomen van het eerste uur jazz hier op de zondagochtend. Samen met, eh, met Bart. Bart, hoe ging het? Ja, het is superleuk om hier bij jou in de studio te mogen zijn, Marco. En de liefde voor jazzmuziek wakkert dan toch wel weer aan. Die groeit per de minuut. Vroeg, zondagmorgen Ehm, je had me gevraagd om het eh, laatste uurtje af te sluiten. Ik heb eh, gekozen voor het nummer uit. Eh, musical uit 1949. Neptune's Daughter. En tot aan het nieuws draaien we het nummer van uh, Ella Fitzgerald... samen met, een met haar quintet. En het nummer heet Baby It's Cold Outside. really can't stay. But baby, it's cold outside. I've got to go away. But baby, it's cold outside. This evening has been been hoping that you so drop in. very nice. I'll hold your hands, they're just like my eyes. mother will start to worry. Beautiful, what's your hurry? and father will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 The answer is no. But baby, it's cold outside. The welcome has been how lucky that you so dropped in. nice and warm. Look out that window at that storm. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon the tropical shore. My maiden aunt's mind is vicious. Gosh, your lips are delicious. Well, maybe just a cigarette more. Never such a blizzard before. i got to get home. But baby, you'd freeze out there. Say. Uh,